VVD, PVV en CDA zeggen een redelijke mate van zekerheid te hebben dat ze zullen slagen in hun onderhandelingen over een rechtskabinet. Dat heeft auto-informateur Cenk Willink gezegd in een toelichting op zijn eindverslag. Volgens hem zijn Rutte, Wilders en Verhaag heel duidelijk in hun overtuiging dat de formatie kan lukken. En dan is er geen reden om te zeggen, doe het maar niet, zei Cenk Willink. De onderhandelaars hebben geen extra garanties gegeven, maar ook geen nieuwe voorwaarden gesteld. In zijn eindverslag adviseert Cenk Willink om de onderhandelingen voor een rechtskabinet te hervatten onder leiding van informateur Opstelten. Hij wijst erop dat het nieuwe kabinet rekening moet houden met nog onbekende onderwerpen die niet geregeld zijn in het regeer- of gedoogakkoord. Hij noemt als voorbeeld Europese aangelegenheden die niet automatisch de instemming hebben van de PVV. Tjenk Willink adviseert opstelt om te onderzoeken of er daarvoor wel steun is bij andere partijen in de Tweede Kamer. Justitie eist ruim 3,3 miljoen euro van de naar Turkije gevluchte vrouwenhandelaar Saban B. Het gaat om geld dat hij met misdaad zou hebben verdiend. Op basis van de Plukse wet kan dat worden teruggevorderd. Ook van vijf handlangers eist justitie geld. Die bedragen variëren van 8,5 ton tot 2,9 miljoen. Shaban B. is in Nederland tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld voor vrouwenhandel en poging tot moord. Hij wist bijna een jaar geleden tijdens een verlof te ontsnappen en vluchtte naar Turkije. Dat land weigert hem uit te leveren. De vorderingen van justitie worden volgende week behandeld door de rechtbank in Almelo. De Nederlandse tafeltennisters hebben op het Europees kampioenschap in Tsjechië de halve finale bereikt. In de kwartfinale werd met 3-0 van Spanje gewonnen. De Nederlandse ploeg heeft in de voorgaande vier wedstrijden nog maar één partij verloren. In de halve finale staat Nederland op Turkije. De Nederlandse vrouwen verdedigen in Tsjechië de Europese titel. Dan het weer. Geleidelijk vanuit het westen sluierbewolking en zeer plaatselijk kans op een enkele bui.